Aanstaande maandagavond wordt er op de publieke en commerciële zenders geld ingezameld. Het instituut voor beeld en geluid in Hilversum wordt ingericht als actiecentrum. Gisteren openden de hulporganisaties al Giro 555 voor de slachtoffers van de orkaan Hayan. De noodtoestand in Egypte is opgeheven. Daarmee is ook de avondklok niet langer van kracht. De interimregering kondigde de noodtoestand drie maanden geleden af... na gevechten tussen de veiligheidsdiensten en aanhangers van de afgezette president Morsi. De regering wilde de noodtoestand pas over twee dagen opheffen, maar de rechter heeft bepaald dat dat per direct moet gebeuren. Gemeenten worden verplicht een tegenprestatie te vragen aan mensen in de bijstand. Van de verplichting zijn alleen mensen uitgezonderd die echt niet in staat zijn om iets te doen. Staatssecretaris Kleinsma vindt een stok achter de deur prima. De bijstandsgerechtigden mogen van haar wel een voorkeur uitspreken voor een bepaald type werk. De PVV laat een Nederlands vertrek uit de Europese Unie onderzoeken. Partijleider Wilders wil de naam van het onderzoeksbureau niet noemen... maar ontkent dat het bureau er nu al van uitgaat dat uittreding voordelig zal zijn voor Nederland. Volgens Wilders zijn de onderzoekers volstrekt onafhankelijk. Op verschillende plekken worden komend weekend stille protesten verwacht tijdens de intocht van Sinterklaas. De stichting Nederland wordt beter roept tegenstanders van Zwarte Piet op... verkleed als alternatieve Piet naar de intocht te komen... en de Sinterklaastoet de rug toe te keren. Volgens een woordvoerder is het niet de bedoeling om het Sinterklaasfeest van kinderen af te pakken... maar wil de stichting af van de raciale karikatuur Zwarte Piet... Het weer van het noordwesten uit wordt het langzaam droog. In de avond en nacht klaart het verder op en er is plaatselijk vorst aan de grond. Ook kan lokaal mist ontstaan. Morgen overdag geregeld zon, smiddags wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en de afrit Bunschoten 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bunniken en knooppunt Oude Rijn 9. Er is daar een ongeluk gebeurd. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Rotterdam-Sjaarloos 7. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht-Oost 10. A20 naar Gouda bij Rotterdam Rotterdam-Krooswijk 7. A27 van Utrecht naar Breda bij Noorderloos 8. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer.